Dat gebeurde ter hoogte van Linnen tussen Roermond en Maracht. De snelweg werd afgesloten en in de regio is het luchtalarm afgegaan. Auto's die achter de vrachtwagen waren gestrand stonden in een gifwolk. Drie mensen kregen last van ademhalingsproblemen. De Nederlandse overheid wil vaker de bankrekeningen van terreurverdachten bevriezen door hen op de nationale terreurlijst te plaatsen. Als verdachten op die zwarte lijst staan, mogen banken hun ook geen geld meer lenen. Sinds vorige zomer zijn negen verdachten op de nationale terreurlijst geplaatst en minister Koenders laat de Tweede Kamer weten dat het kabinet dit vaker wil gaan doen. Koenders meldt niet om welke verdachten het gaat. Activisten spannen een kort geding aan om de ontruiming van de vluchtgarage in Amsterdam te voorkomen. In de oude garage zitten ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers. Het stadsdeel Zuidoost wil het gebouw zo snel mogelijk slopen. Staatssecretaris Teven begrijpt die beslissing. Volgens hem moet een deel van de asielzoekers het land verlaten omdat ze hier illegaal zijn. Opnieuw is in Brabant een grote organisatie voor huishoudelijke hulp failliet gegaan. De rechtbank in Den Bosch heeft Pantijn huishoudelijke hulp op eigen verzoek failliet verklaard. Het faillissement is volgens Pantijn een gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Bij Pantijn werken 1800 huishoudhulpen. Vorige maand werd thuishulporganisatie Thebe met bijna 2000 werknemers ook al failliet verklaard. Het weer, de buien trekken weg. Vanuit het westen klaart het op.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eemnes en Bunschoten 6 kilometer. En de A12 naar Den Haag tussen Bodegraaf en Gouda 4. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 6. En een stukje verderop voor de brug bij Gorkum ook 4 kilometer.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 Ik heb daar de 16 beste nummers uitgehaald. En we beginnen met eh, op nummer 16 Adam Chupa met I'm an Albatross. House. prêt pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti <laughs> I got it. Inmiddels staat hij al 10 eh, weken in de top 40. En hij, stijgt, en hij stijgt steeds verder. Dan gaan we naar nummer 15, dat is Kensington War. Die staat inmiddels al 8 weken in de top 40. Ja, dat is Kensington met War. Dan gaan we verder naar nummer 14. Dat is Fox Stevenson, Sweets. Die staat inmiddels 6 weken in de top 40. everybody got to do. What? Pinkpop. Zes weken in de top 40. En dan gaan we nu verder met Keigo, Firestone. Deze staat inmiddels drie weken in de top 40. dat was Firestone. Dit is nog steeds CFM Jong Zandvoort. En wij gaan verder naar nummer 12. Dat is Megan Trainor. Met Your Lips on Roofin. Die staat inmiddels vijf weken in de top 40. van Yellow Claw. Ja, zes weken in de top 40.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 Love Me Harder. Die staat al, ehm, even kijken hoor, zes weken in de top 40. De Grande. En dan heb ik hier nu nog een liedje. Dat, die, die staat op nummer 8 ook weer van Calvin Harris. Dat is Outside. Dat is ook een heel lekker nummer. Calvin Harris doet het overigens heel goed in de top 40, zo te zien. Dit is eh, Outside van Calvin Harris. Eh, inmiddels ook 6 weken in de top 40. Outside. Zes weken in de top 40. Op nummer 7 staat uh, Shepard Geronimo. Elf weken in de top 40. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the wall.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 Uptown Funk You Up van Bruno Mars. Die staat op nummer 5, 7 weken in de top 40. Dan gaan we verder naar nummer 4. Dat is Galantis. Runaway. was Runaway van Galantis. Op nummer 4. Twee weken in de top 40 al. Dan gaan we verder naar nummer 3. Dat is David Guetta met Dangerous. En die staat inmiddels al 11 weken in de top 40. En je luistert natuurlijk nog steeds naar CFM Jong Zandvoort. Canada. Zet dus 11 weken in de top 40. Goed, we gaan verder naar nummer 2. Dat is Hozier, Take Me To Church. Die in dus 11 weken in de top 40. Hier komt hij aan. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval.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 Op nummer 2. Take Me To Church. Op 11 weken in de top 40. Ja, dan is het uh, eh, aangebroken. We zijn bij nummer 1. En dat is Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Die staat inmiddels al 12 weken in de top 40.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 En dan is de tijd toch echt aangekomen. Het is bijna 6 uur. Einde van het programma. En daarna gaan we luisteren naar Steven Collard. Met de eh, CFM Beachmasters. Ja, ik moest even op de naam komen, sorry. Dus ik ga nu mijn laatste nummer, nummer draaien. Daar komt hij. Nog, dit is Telekids, nog drie minuten. Maar het is inmiddels nog maar twee minuten. Dus uh, tot volgende maand. Tweede woensdag van de maand. Tussen 4 en 6. Zeg Irene, ik ben nou wat moe. Ik ga nu naar mijn bed wel trusten.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 Kees Groot met het NOS Journaal. Het kabinet gaat door op de ingeslagen weg bij de bestrijding van terrorisme. Premier Rutte schrijft de Tweede Kamer dat het dreigingsniveau substantieel blijft... en dat er zichtbaar en onzichtbaar maatregelen worden genomen. De Tweede Kamer debatteert vanaf 7 uur over de aanslagen in Parijs... en de gevolgen daarvan voor Nederland. Twee ongelukken met vrachtwagens hebben voor grote verkeersoverlast gezorgd in Limburg. Vanmiddag werd groot alarm.